9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Deze week komen er waarschijnlijk meer regio's bij waar extra coronamaatregelen nodig zijn. In het debat over de stand van zaken rond de crisis zei premier Rutte gisteravond dat het er zeker acht zijn. In het debat ging het er soms fel aan toe. Veel kritiek was er op de mondkapjesrichtlijn voor medewerkers in de ouderenzorg. Die hoefde kort na de uitbraak in maart geen mondkapjes te dragen. Sinds half augustus is dat verplicht. Volgens Rutte had dat niets te maken met schaarste... maar was de RIVM-richtlijn gebaseerd op medische oordelen. De oppositie noemde dat een zwak verhaal. Ook was er kritiek op het testbeleid. Minister De Jonge gaf toe dat de testvraag in de laatste weken harder is gestegen dan waarop was gerekend. Hij beloofde volgende maand meer testcapaciteit. Tijdens de coronacrisis is bij hulpverleningsorganisatie 4 het aantal meldingen van kindermishandeling en seksueel geweld gestegen. Het aantal hulpvragen via de chat steeg tussen januari en eind april met 40 procent. Op de chat voor kindermishandeling was de grootste stijging... van 470 meldingen naar 851. De organisatie noemt het opvallend dat partnergeweld niet steeg... maar zelfs licht afnam, van 258 naar 250. Het is voor mensen met een beperking, zoals slechtzienden... nog steeds erg lastig om een site van de overheid te raadplegen. Zo lijken kleuren te veel op elkaar of zijn lettertypes onleesbaar. Van de 2000 onderzochte websites zijn er maar 70 goed toegankelijk. Ook coronatest.nl is niet in orde, zeggen deskundigen. Die vinden dat overheden heel snel meer moeten doen om de sites te verbeteren. In Zaandam is bij een woning een ontploffing geweest. Het is niet duidelijk wat de ontploffing heeft veroorzaakt... maar buurtbewoners roken een sterke benzinelucht. Het is voor de tweede keer in acht dagen dat er een ontploffing is... zeggen omwonenden tegen NH Nieuws. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, vanochtend nog zon, later vanuit het westen bewolking. volgen wat buien. Het wordt 19 tot 25 graden en er waait een stevige zuidwestenwind. Morgen meer buien en dan wordt het nog hooguit 20 graden.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 Met nu. Opstand. pakken worden. Kom maar uit. Uh, uh, ja, ja, ja, ja. Zandvoort. Uh, eh, uh, eh, Zandvoort aan. Ik zie zo staan. Eh. Kun je het voelen? Kun je het voelen? Luister goed. Uh. Nou, dan komen ze weer aan van een drukke bestaan weer vakantie zomaar wel te verstaan.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 and you do. 106.9 mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. les pipos. Ouais, ils m'ont du je suis tombé la première, merde, merde. Il m'ont rendu bête, bête, bête, bête. Je suis tombé la première, merde. eyes are lie. Your face is just beaming. Your smile got me boasting. My pulse roller coastering.